Maxime, ik wil dat je liegt. Radio 538, midden in de nacht. Floris hier, wat fijn dat je er lekker bij bent. Een kat heeft hem niet. Een hond heeft hem niet. Zelfs een aap heeft hem niet. Maar wij mensen hebben hem wel. Wat, je hoort het zo. 538 Nieuws. 1 uur het Oostenrijkse Tirol is een Nederlander omgekomen door een lawine. Hij was samen met zijn zoon en een andere Nederlander buiten de piste aan het skiën toen ze werden meegesleurd door een lawine van 50 meter breed. De man had geen lawinepieper, de twee anderen wel. Na een uur werd de man gevonden door een reddingshond. Reanimatie mocht niet meer baten. Gratis juridische hulp aan mensen met een laag inkomen levert de samenleving miljoenen op, blijkt uit onderzoek meldt Trouw. Voor elke euro die naar het juridisch loket gaat, krijgt de maatschappij er 3 tot 5 euro voor terug. Dat komt door het voorkomen van schulden, stress en uitval op het werk. President Zelensky is niet tevreden over de gesprekken over vrede met Rusland. Die waren in Genève en hebben volgens hem te weinig opgeleverd. Zelensky wil snel weer om de tafel. Beide partijen zijn het volgens hem wel bijna eens over hoe ze een wapenstilstand kunnen controleren. En zangeres Maan treedt samen op met de Jostie Band bij bevrijdingsfestivals. Volgens de zangeres is het een droom die uitkomt om met de band voor mensen met een verstandelijke beperking op het podium te staan. Op 5 mei zijn er optredens in onder meer Zeeland, Gelderland en Groningen. Naar het zuiden winterse neerslag. Morgen eerst regen of sneeuw, later wordt het droog. Dan maximaal 6 graden. En dat was het nieuws op 538. Kijken we even naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, dit is... Uh, rustig. Rustig. Geen vertragingen, wel twee controles op snelheid gemeld. Nog eerst op de A16 Rotterdam richting Dordrecht. Hectometerpaal 30.9. En de A32 de laatste Meppel richting Heerenveen op de rem bij 40.2. 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. waarom heb je eigenlijk een kin op je hoofd?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 Ja, even lekker filosoferen zo midden in de nacht. Ja, je hebt er misschien nog niet zo vaak mee stilgestaan. Ik niet in ieder geval, maar ik kom erop door een bericht dat ik eh, las vandaag. Ja, misschien weet je het nog wel van biologie van vroeger. Hè? De survive of the fittest. Eh, dieren die worden altijd voortgeplant door de sterkste soort. En heel veel dingen die een mens heeft, die zijn... Ja, die heeft een mens omdat het dan gewoon handig is. Dus je pikt van, hey, die gast die heeft, heeft, een goede neus. Daar ga ik mee voortplanten. Hè, dat soort dingen. Eh, een neus om te ruiken. Uh, dat soort dingen. alles wat je hebt, dat heb je door de evolutie. Goed, eh, het is dus onderzocht. Eigenlijk heb je dus nergens een kin voor. Een kin is helemaal geen handig ding. Dat is helemaal geen reden om... waarmee we het hebben gewonnen van, eh, van andere soortgenoten, zeg maar. Je hebt eigenlijk een kin... <laughs> dat stond dus in dat bericht, omdat je hoofd ja, wat van vorm verandert... doordat bijvoorbeeld je hersenen groeien of doordat je koud... dan verandert je kaak een beetje. En daarom hebben wij mensen dus een kin als enige diersoort ter wereld. Katten hebben het niet, honden hebben het niet, zelfs apen hebben het niet. Maar mensen hebben een kin. Sterker nog, ik heb er twee. Een boven- en een onderkin. Zijn de hits voor je nachtdienst bij 538. Floris hier. M&M meteen naar Sabrina Carpenter. one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment.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 Hey, land op... Ibiza! Oh my god! Wat leuk! Wauw, wauw, Deze en volgende week hier bij 538 jouw kans op een reis naar de zon in de zomerweken. Radio 538. don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the street Kendrick Lamar. Zometeen naar deze somber. Dit is 12 to 12 bij 5-8. may bless you. I don't give up. Kendrick Lamar, de greatest bij 538. Floris hier om eh, deze donderdagnacht met je door te brengen. Dankjewel dat je er lekker bij bent. Er gebeurde mij iets. Eh, het was dinsdag. Zo net zo rond de klok van eh, half twaalf, denk ik. Kwart over elf ochtends. Er gebeurde iets. Ik moest echt direct in actie komen. En ik schaam me er ook wel een beetje voor. Oké, waar dit allemaal over gaat, je hoort het zelf. 538. Floris Molenaar. Ook Olivia Dean hoor je zo meteen naar Accident Zero. Dit is Don't Leave. Radio 538. Keep on singing me to sleep, baby, don't you dit, ja, laat ik zo zeggen, eh, dit gebeurde mij dinsdagochtend zo rond de klok van half twaalf. Ik zat zo een beetje te werken thuis, dingetjes uit te tikken voor, eh, voor op de radio. En... eh. Je voelt dat op een gegeven moment, dat herken je misschien wel zo... ergens eh, s ochtends na die eerste paar bakjes koffie... dat je dan denkt van, oh, wacht even, voorop ik moet zo meteen heel eventjes voor de grote boodschap... maar nog heel eventjes wachten, dus ik ging zo een beetje zo verzitten... en op dat moment, zeg maar, besloot mijn lichaam om gewoon alvast even de eerste, de eerste lading... gewoon alvast eventjes eruit te drukken. Het is een beetje een vies verhaal misschien, maar eh, bespaar je de details. Maar het gebeurde gewoon. Het, ik hoefde, het, is, het, is ook niks, eh, het heeft niks te maken met dat ik niet zinnelijk ben of dat soort dingen. Maar ineens zat er gewoon zo'n beetje zo dat ja, in mijn onderbroek direct vol in actie gekomen naar de wc gegaan. De rest eruit. En, eh, maar wel een vieze onderbroek. <laughs> ik schaamde me er wel een beetje voor. Maar toen, toen, toen, kwam mijn vriendin thuis en ik zeg, joh, weet je wat er mij net gebeurd is? Ik heb, net, ik heb in mijn broek gepoept net. <laughs> ik zei, ik schaam me er een beetje voor. Het is zei eh, ze, nou, dat gebeurde mij laatst ook. Ik was aan het wandelen en ik liep zo nog even dat laatste stukje in de straat. En ik moest op een gegeven moment zo nodig. Het kwam, er, het kwam er gewoon ineens uit. Maar toen dacht ik, als je nu aan het luisteren bent... laten we, laten we dan eventjes samen hè, met, met, met de billen bloot. Misschien wel een leuke woord, eh, woordspeling in dit geval. Wanneer heb jij nou voor het laatst een ongelukje gehad? Gewoon een ongelukje waar je je misschien wel een beetje voor schaamt... en waar je ook wel een beetje over kunt lachen. Wanneer heb jij voor het laatst een ongelukje gehad in je onderbroek? Laat het me weten via de app van 538. It's close to Something evil's lurking in the dark. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. stenches in the air the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow, we gotta. Favorite van deze week. Miles Smith en Naalhorn Drive Safe hoorde je. Wanneer heb jij nou voor het laatst een ongelukje gehad? Zeg maar dat het in je onderbroek zat. Laat het me weten via de app van 538. But baby, we both know. Floris hier om uh, s'nachts met je wakker te zijn. En eh, ik vertelde je net al, eh, ik had van de week een, ja, een beetje een, een gênant moment. Ik zat te, te werken thuis achter mijn bureau. En ineens voelde ik van, oh, ik moet even voor de grote boodschap zometeen. En ik ga me zo nog even verzitten, want ik denk heel eventjes dit afmaken. En op dat moment besluiten, besluiten mijn darmen om alvast even het eerste toefje van de slagroom eruit te gooien, zeg maar. Ja, het was een beetje een gênant moment. ja, ik, ja, er zat gewoon wat in mijn onderbroek. Ik heb gewoon in mijn broek gepoept, in mijn broek gescheten. Ik vertelde het aan mijn vriendin en die zei van... oh, dat had ik laatst ook. Die, eh, die had het laatst ook dat ze aan het wandelen was... en dat ze ook even een zo'n klein ongelukje had. Maar toen dacht ik, nu jij en ik zo wakker zijn... wanneer heb jij nou voor het laatst zo'n ongelukje gehad? Hè? Dat, je, dat het eventjes misging. Eh, drop het even in de app van 538. Ik eh, zie al een berichtje binnenkomen van... eventjes kijken, Robbie is dat. die stuurde eh, dat, hij, eh, dat voor het laatst had eh, toen hij ja, op de weg terug was van bepaalde landen in het, in het vliegtuig. Oh ja, dat, dat wil nog wel eens werken. Dat, dat werkt nog wel eens op je darmen. En ik heb Marcus aan de lijn. Goedenavond. Hey, goedenavond. <laughs> we hebben het, we hebben het over eh, eh, ja, een ongelukje hebben. Dat je, net, eh, ja, dat je het even in je onderbroek hebt zitten. Wat ik had, dus ik, dat ik in mijn broek had gepoept. <laughs> Ehm, maar, jij bent ontslagen door een ongelukje. Vertel. Ja, ik reed voor best wel een grote maatschappij. En ik moest naar Charleroi. Nou, dat leg best wel ver weg. Dat, dat is bij België. Tijd... Is dat in België? Ja, klopt. Ja, ja, ik had heel erg bij mijn, bij, bij mijn buik al, weet je wel. En eh, ja, ik moest echt. Dus ja, puntje op een paaltje. Eh, ik was er net. En toen uh, eh, plas ik helemaal broek vol. Dus ja, <laughs> oh, heel vervelend. Oh, plassen was dit? Nee, nee, nee. Echt oh, diarree. Echt. Oh, diarree. Oh, mijn god. <laughs> dus alles zat onder en heb ik mijn jas omgebonden, heb ik die auto gelost. Ja. En ik moest eigenlijk nog laden, maar ja, gelijk gebeld van joh, het gaat niet goed. En toen zei hij, ga jij mij nieuwe kleren kopen? Ik zei, ben ik goed? Jij? Ik zeg, kom gewoon terug. Ja, en dan ben ik gewoon eh, teruggereden, zeg maar. En toen eh, was het klaar. Oh, dus je bent dus ermee. Je, je baas zei eigenlijk van, jij gaat, eh, jij, jij gaat gewoon nieuwe kleren kopen. Je blijft daar en je rijdt door, zeg maar. Maar jij dacht, ik ga naar huis en ik ga gewoon schone, schone kleertjes aandoen. Ja, ik ga gewoon mijn eigen was, weet je En en toen ben je eruit gegooid. Ja, ja oh, ik ben eh, onderweg eh, tien keer gestopt, weet je hoor. Eh, oh, dat ging echt niet lekker. Had je, had je wat verkeers gegeten? Ja, ik weet niet. Eh, gewoon eh, mijn darmen. Eh, oh. misschien griep of zo. Ja, Zo <laughs> je net Ja, en dan zie ik het helemaal voor me dat je dan bij je volgende werkgever gaat solliciteren. Van ja, waarom ben je eigenlijk weggegaan bij je vorige werkgever? Dat je zegt, ja, heb je, Heb je even? <laughs> Ja, heb even. Nee, heb ik maar niet verteld. Dus, maar, je had je had, dus, je had dus je jas even omgebonden, zeg maar, zodat je niet... Want het zag, je zag echt door je broek heen al die vlekken, zeg maar. Ja, zeker. Het is gewoon uit, weet je. Oh. <laughs> Vreselijk. Maar ja, het is er eh, gebeurd. En, eh, Het is een eh, aantal jaren geleden, dus uh, ik nee, ik vond best. Prima zo. Oké, okay. dus. nou, eh, dankjewel in ieder geval dat ik me nu wat minder lullig voel... dat ik eh, van de week in mijn broek gescheten heb. <laughs> dat kan erger, dat zie je maar. Ja, Toch? het kan altijd erger. Uh, eh, dankjewel, Marcus. En, en ja, stop op tijd, zou ik zeggen. ja, ik ben...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 see home. Oh,